Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Stap zo op tijd in de auto of ga wat eerder naar het station... want het weer leidt nog steeds tot overlast. KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land. Het kan glad zijn, zegt weerman Peter Kuipers-Munneke. Het gaat mistig worden op sommige plaatsen. Als die mist aanvriest kan het glad worden. Ook als smeltwater op de wegen herbevriest kan het echt wel flink glad worden. En ook bij de treinen rijdt niet alles zoals gepland. Volgens ProRail zit er ijs op de bovenleidingen en kunnen treinen stilvallen. Check dus even de reisplanner voordat je naar het station gaat. Politie heeft gisteravond een vermist kind alert gestuurd voor een meisje van 12 uit Voorburg, vlakbij Den Haag. Zij werd gisterochtend voor het laatst gezien. De politie maakt zich zorgen omdat het buiten koud is en ze geen warme kleren aan heeft. De GGD heeft opnieuw last van beveiligingsproblemen. Dit keer is het raak bij coronatest.nl. Op die website kan je een afspraak maken bij een teststraat en achteraf de uitslag checken. De gegevens van miljoenen mensen die zich bij de GGD hebben laten testen zijn daar niet goed beveiligd. Al is niet bekend of telefoonnummers, postcodes en burgerservice-nummers ook echt gelekt zijn. Ruim 100 bewoners van een verzorgingstehuis in Amsterdam zitten letterlijk in de kou. Ze moeten het al dagen zien te redden zonder verwarming en warm water. Bewoonster Ingrid doet er van alles aan om het warmer te krijgen. Maar nog steeds heeft ze het gevoel dat ze in Siberië is beland. Nou, met een dikke trui en en een t-shirt eronder en nog een t-shirt eronder. Ik ben van narigheid weer in mijn bed gaan liggen. De kat die is ook onder de dekens gaan liggen van de kou. Dus ik, ik weet niet meer wat ik moet doen. Het is er echt klaar mee. Ik betaal een huur van 736 euro. Nou, dat is het mij niet waard, dit huis het liefst eh, kun je beter dan op straat gaan leven in plaats dat je hier binnen woont. Het verzorgingshuis heeft een groep bewoners inmiddels een kacheltje aangeboden. En anderen kunnen op kosten van het tehuis zelf een kacheltje kopen. Het weer, ja, geen goed nieuws voor Ingrid. Het is een koude dag vandaag weer, min 4 tot min 1 en lekker wat zon. Komende nacht kan het min 15 worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 size. But that voice deep inside us is trying to remind us what it means to be. this blues. just another ride across the sea and land with the point of view built on dreams and hope to be one of few. Go for give and take, feed at freedom's bosom to shield our children from the shoving and the pushing to make something good of the time we've been given. Leave a lesson learned from the dead to the living. We are.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 Het ijs is onbetrouwbaar en wordt nauwelijks gecontroleerd omdat toertochten door corona niet doorgaan. Vanwege het strenge winterweer verwacht ProRail ook de komende dagen overlast op het spoor. Er zit ijs op de bovenleidingen en daardoor kunnen treinen stilvallen. op de weg is ook nog kans op gladheid.